Stubenitski met het NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft in, een, in zijn land na 48 jaar wordt opgeheven. Wel waarschuwde hij dat de nieuwe wetten niet mild zullen zijn voor opstandelingen. Ook zei Assad dat er een kloof is tussen de regering en het volk... en die moet volgens hem snel worden overbrugd. In Syrië zijn al een maand protesten tegen het regime. Daarbij zijn doden gevallen. Gisteren gingen tienduizenden mensen weer de straat op... om meer vrijheden te eisen. De agent die afgelopen week in Buffalo werd doodgeschoten... wordt woensdag met korpseer herdacht. In de Groningse Martinikerk wordt een speciale herdenkingsdienst gehouden. Veel politiemensen komen er naartoe om hun collega de laatste eer te bewijzen. De politieman wordt in besloten kring begraven. Uit eerbetoon dragen alle motoragenten die morgen de Amstel Gold Race wielerwedstrijd begeleiden... een zwarte rouwband. De doodgeschoten man was ook een motoragent. In Zagreb hebben duizenden Kroatische oorlogsveteranen gedemonstreerd... tegen de veroordeling van een oud-generaal door het Joegoslavië-tribunaal. De Kroaat Ante Gotoniva kreeg gisteren 24 jaar cel. Hij werd schuldig bevonden aan wreedheden tegen Serviërs in 1995 tijdens de Joegoslavië-oorlog. Hij had opdracht gegeven om duizenden Serviërs te vermoorden of te deporteren. Veel Kroaten beschouwen hem als een oorlogsheld en vinden dat hij om politieke redenen is veroordeeld. In Alphen aan de Rijn heeft de politie na een flyeractie tientallen nieuwe getuigen gevonden van de schietpartij van vorige week. Een aantal getuigen heeft mogelijk belangrijke informatie voor het onderzoek. De politie deelde in vier winkelcentra ruim 15.000 flyers uit om meer mensen te vinden die tijdens de schietpartij in de buurt waren van een van de winkelcentra. In winkelcentrum Ridderhof heeft het winkelend publiek twee minuten stilte gehouden.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 You know you gotta get a life. sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. chocolata. What? Yo le de mamula. Weerst het NOS nieuws van 1 uur.